uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Jacques Monas werkt na zijn vertrek bij de PvdA aan een nieuwe politieke partij. In de Volksland zegt hij dat hij daarover gesprekken voert met geestverwanten... om te kijken of dat nog voor de verkiezingen in maart lukt. Monas zegt dat de nieuwe partij een conservatief linkse koers moet varen. Hij wil een streng asielbeleid en hoopt ook PVV-stemmers te trekken. Volgens Monas heeft de PvdA geen antwoord op de onvrede onder de traditionele achterban... Monash stapte maandag uit de PvdA-fractie... na een conflict met het partijbestuur over zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap. In Amsterdam zijn een dode en twee gewonden gevallen bij een schietpartij. Die was in stadsdeel West. Getuigen melden dat er meerdere keren is geschoten bij een waterpijpcafé. De politie heeft één verdachte opgepakt. Of er meer mensen waren betrokken bij de schietpartij in Amsterdam-West is niet duidelijk. Ook is niet bekend of het ging om een liquidatiepoging. Donald Trump heeft aankomend vicepresident Mike Pence de leiding gegeven over zijn overgangsteam. De afgelopen maanden had de gouverneur van New Jersey Chris Christie de leiding, maar hij is ervan afgehaald. Pence is volgens Trump geschikter omdat hij meer ervaring heeft en een groter netwerk in Washington. Christie ligt onder vuur vanwege zijn rol bij het afsluiten van een brug naar Manhattan in 2013, wat toen voor een enorme verkeerschaos zorgde. In Trumps overgangsteam zit ook de oud-burgemeester van New York, Rudolph Giuliani. Voetbal in het WK-kwalificatietoernooi heeft Frankrijk in groep A... een moeizame zegen geboekt op Zweden. Het werd 2-1. Door die uitslag lijkt Frankrijk met Oranje te strijden... om plaats 2 in pool A. In pool F won Engeland met 3-0 van Schotland. Het weer nog opklaringen en in het binnenland kan het vannacht een paar graden vriezen. Mogelijk ontstaat er ook mist en er is kans op lokale gladheid. Morgen eerst zon, later meer bewolking en in het westen wat regen.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 I'm ready. You ready, I'm ready, Slick. Are you? Oh yeah, break it down. Girl, I must warn you. I sense something strange in my mind. Yeah. Yo, situation is serious. Let's cure it cause we're running out of time.